zonk, zonk vorige week. Twee bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Zuid-Korea gaat in op de uitnodiging van Noord-Korea om op hoog niveau besprekingen te beginnen over militaire zaken. Zuid-Korea verlangt in het overleg de toezegging dat de Noord-Koreanen het zuiden niet meer provoceren. Vorig jaar bracht Noord-Korea een Zuid-Koreaans marineschip tot zinken en werd een Zuid-Koreaans eiland beschoten. In beide gevallen vielen doden. Het is nog niet bekend waar en wanneer het defensieoverleg wordt gehouden. Het weer, veel zon, maar langs de oostgrens kan het bewolkt blijven.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 Het Afghaanse meisje Sahar en haar familie mogen voorlopig niet worden uitgezet. De rechtbank in Den Bosch heeft geoordeeld dat minister Leers de afwijzing van het asielverzoek niet goed heeft onderbouwd. De 14-jarige Sahar zegt dat ze niet veilig is in Afghanistan omdat ze een westerse levensstijl heeft. Maar de minister oordeelde dat ze zich ook kan aanpassen aan de Afghaanse cultuur. De rechtbank zegt nu dat de minister dat niet van Sahar kan verwachten. De familie vluchtte in 2000 uit Afghanistan vanwege de Taliban. Bij twee zelfmoordaanslagen in de Iraakse stad Kerbala zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. De aanslagen werden gepleegd met bomauto's. Kerbala is een heilige stad voor de Shiite. Honderdduizenden pelgrims zijn er bijeen voor de herdenking van de kleinzoon van de profeet Mohammed. De politie denkt dat Soenitische extremisten achter de terreuraanslag zitten. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten is vanochtend op bezoek geweest bij Brandon... die al drie jaar wordt vastgebonden in een instelling in El Ermelo. De jongen liet haar onder meer plaatjes van auto's zien. Toen Brandon onrustig werd, moest het gesprek worden afgebroken. Veldhuizen van Zanten prees de betrokkenheid en de professionaliteit van het personeel in Ermelo. Brandon krijgt binnenkort een nieuw onderkomen in de instelling. Zuid-Korea gaat in op de uitnodiging van Noord-Korea om besprekingen te